Het college van procureurs-generaal onderzoekt of er meer zaken zijn waarbij de regels zijn overtreden. Het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten willen ook een onderzoek naar de cultuur bij het Openbaar Ministerie, maar daar ziet Grapperhaus niets in. In de Mexicaanse stad Tultepec zijn bij twee explosies in een vuurwerkopslagplaats zeker 17 mensen om het leven gekomen. Minstens 31 mensen raakten gewond. Onder de doden zijn vier brandweerlieden en twee politieagenten die na de eerste explosie kwamen aangesneld. De stad, even ten noorden van Mexico-stad, staat bekend om zijn vuurwerkproductie en shows. Veel inwoners verdienen de kost met de fabrikage en verkoop van vuurwerk. Vuurwerkexplosies komen geregeld voor in Tultepec. Vorige maand kwamen er zeven mensen om en eind 2016 vielen tientallen doden... bij een explosie op een vuurwerkmarkt in de open lucht. Thaise autoriteiten zijn optimistisch over de redding van de twaalf jongens en hun voetbalcoach... die al elf dagen vastzitten in een grot. Intussen zijn drie kamers watervrij gemaakt en staat alleen de vierde nog onder water. Duikers en artsen gaan bekijken of de jongens door de kamers naar de uitgang kunnen komen. Als de kans op succes op 90% wordt ingeschat... dan wagen ze het erop om de jongens de route te laten afleggen. Naar schatting 450 verpleegkundigen en andere medewerkers van het UMC Groningen hebben korte tijd het werk neergelegd. Ze protesteerden vanmiddag op het plein voor het ziekenhuis. Ze willen een nieuwe CAO waarin duidelijke afspraken staan over de aanpak van de werkdruk. Ook eisen ze meer waardering en een loonsverhoging. Ook in andere academische ziekenhuizen worden acties gehouden, maandag in Leiden en dinsdag in Utrecht. Het weer vanavond opklaringen, maar vannacht breiden zich vanuit het noorden wolkenvelden uit. Minima liggen rond 14 graden. Morgenochtend eerst wolken, later zon. Het blijft warm tot zomers, met maxima van 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I can't keep to my food, you're still the queen of the dance. In my dreams, every night, girl, you're taking me there. gedraaid. En ik denk van, nou ja, hij is eigenlijk best wel eh, vlot om ook een uur eh, mee te beginnen. En eh, dat hebben we dan ook bij deze gedaan. Achter shirt schuilt Sjoerd Rijmakers. En hij is er al aardig ent mee op weg. Want hij heeft al bij de duren van 3FM al aan zitten kloppen. Dus de single is al bij de landelijke, uh, ja, landelijke netwerken, mediaplatformen, ik zou het bijna zo willen zeggen, is die al een beetje ja, ontdekt. En dat is natuurlijk wel de bedoeling... als je een beetje een goed gerespecteerde muzikant hebt... dat je materiaal een beetje onder de aandacht gaat komen. Nou, dat, eh, dat hoeft eh, deze band eigenlijk ook eh, niet echt te hebben. Hoewel, hoewel, hoewel. Ze hebben het afgelopen jaar nog meegedaan aan de Rob Akda Award. een van de jongens die ik daar toen heb gesproken is Zander Suurbier... Hij is een van de, de bandleden van de Alkmaarse Haarlemse band. Want ja, eigenlijk uh, zit het een beetje half Alkmaar, half Haarlem. En dan heb ik het over Poncho. En het nummer wat je gaat eh, horen is eh, het eerste nummer wat je verhoort van de EP Juice. Het nummer dat heet Paradise. Today you're zou toch eh, weer pleiten om meer eh, naar Bloom of Illusion, eh, Bloom Illusion te luisteren. Bloom of nee, Het is Bloom Illusion een Umbrella in de Wind is het openingsnummer van de EP Room of Sadness. Er stonden al een aantal nummers op die ook wij al hebben gedraaid. dat, dat waren er twee, maar inmiddels staan er hier ook natuurlijk drie nieuwe nummers op. Eh, deze is nieuw. Eh, no Time to Hurry in Room of Sadness. Titelnummer natuurlijk. Maar Chasing Butterflies en In the Right Moment. Dat zijn nummers die hebben wij hier natuurlijk al veelvuldig gedraaid. Paradise is van de EP Juice. Van Poncho. Ik hield een beetje hardnekkig eh, vol dat ze uit Haarlem komen. Nee, Jaap Kopers komen gewoon uit Alkmaar. En die jongens wonen ook in de buurt van Alkmaar. Sander Suurbeer, degene die ik dan gesproken heb tijdens de Rob Akda wordt die eh, woont in Heerhugowaard. Dus dat is een beetje, eh, ja... <laughs> Ik zal bijna zeggen Alkmaar Noord. Maar laat het de Heerhugowaarders dus maar niet horen. Want dan worden ze heel erg boos. Dus dat eh, <laughs> kunnen we maar beter niet doen. Ehm, ja, want ik bedoel... er is ook een groep uit Groningen. Zelfs daar komen ze vandaan. Maar dat is gekomen door een min of meer... een ja, een boekingsbureau of een eigenlijk promotiebedrijfje van hier, eh, hier in de buurt. It's All Happening van eh, Jessica de Val. En die kwam een tijdje terug met een, eh, met een eh, album van Meadow Lake. Toen zei Dirk Zegwaard van Tiger Pilots, die zit er ook in zo dadelijk. die zei, dan moet je toch eens een beetje op gaan letten. Nou, daar heb ik dus echt op zitten letten. En wat blijkt, ja, er staat toch een single op wat naar mijn idee gewoon de single is van 2018. En daar kan bijna eigenlijk ook niet aan tippen. Sorry jongens, maar het is gewoon naar mijn idee gewoon de allerbeste die er op dit moment is. Dead Man on the Payroll. Alweer bij Alternative FM. je niet moet bouwen op alle dromen waar je nu voor gaat. En nog even, en jij zult zien dat ik niet zomaar ben dat de wind opsteekt wanneer jij straks op de Noordzee vaart. Wanneer jij straks op de Noordzee vaart. Ga door de zeil met zeven knopen door het schuiten en vertel iedereen jij zo al ervaart. ten doorweg bij alles wat je ziet en voelt en laat, laat los. Het tijd zal keren, neem de tijd voor alles wat het brengt. Te wachten tot je stroom mee hebt, de wind steekt op wanneer je ver. straat dus op de Noordzee. heet de man en hij eh, komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Maar hij huist tegenwoordig als barman van de stoep op Vlieland en op Vlieland is vandaag een prijs eh, ten eh, deel gevallen aan een Zandvoortse strandpaviljoen. Eh, namelijk Talassa. En zo is het cirkeltje weer rond. Zeven knopen hoorde je van uh, Tols. En het is ook, denk ik, een nummer wat misschien wel gedraaid zou kunnen worden bij Talassa. Maar goed, ik laat het dan maar even in het midden. En Vlieland is de plek waar het uitgereikt is. En daar werkt dan Daan van Beijen. Nou goed, <laughs> dat is de man achter Tols. Wordt het heel erg leuk. man on the Payroll hoorde je ervoor van Meadow Lake. En vorige week heb ik hem ook al gedraaid. En nu heb ik het toch echt het bestandje, het geluidsbestandje uit eh, de machine. En dan heb ik het over Ludovic. En het nummer dat heet Sunlight. De nieuwe single van hem. It's the end of a cold dark night. Silver turns into a golden light. blue sky, puts a smile on my face? last piece of the puzzle falls into place. Love the sunlight questions are all in my mind. They wash away the pain. I feel alive. It's sunlight. in het vroege voorjaar waren ze hier, eh, hier in de studio van eh, Alternative FM, CFM Zandvoort. Eigenlijk eh, CFM Zandvoort, want wij hebben eigen onderdak in dat gebouw. En hier hebben ze ook dit nummer laten horen. Don't Let Me Go van de Tiger Pilots. En een van de bandleden is Richard Lagerwij. En die heeft ooit in een grijs verleden met Ruud Houweling in Cloud Machine gespeeld leuk, want eh, er is ook weer een bruggetje waar ik dit nou juist noem. Ruud heeft eh, bekendgemaakt dat hij samen met Ricky Kolen hier ook een huiskamerconcert gaat doen bij App en Vloed op 22 september. En Ruud Houweling gaan we zo direct nog een keer tegenkomen. Dus dat eh, sowieso. Sunlight hoorde je ervoor met uh, natuurlijk Ludovic. Dat is de nieuwe single. En dit, deze dame, die was hier afgelopen week. En toen heeft ze stiekem verteld dat dit de nieuwe single wordt. Ik heb het over Verena Ward en het nummer dat heet Cigarettes on My Tongue. your eyes. The thing can burn your sky. The night has never been so red and so. that feeling, for that feeling. The night has never been so red and so blue. So red and so En dat was hem Lions Den met Red and Blue. En niet Silver Grill die we de afgelopen week hebben gedraaid. Maar gewoon eens even een single die eh, wat eerder is uitgebracht. En eh, ja, ze zijn eh, bezig met meer materiaal om dat aan de man te gaan brengen. Cigarettes on My Tongue is de nieuwe single van Woord. Zoals het officieel heet. Maar daarachter schuilt natuurlijk Verena Woord. En ze mag aan de popronde meedoen. Dus er gaat heel wat gebeuren voor haar de komende tijd om haar muziek niet alleen in haar eigen regio, maar ook erbuiten eh, te laten horen. En ik ben ervan overtuigd dat dat eh, wel gaat lukken. Eh, nu we toch met Lions Den bezig zijn, gaan we natuurlijk ook bij het kopje King Forward weer terechtkomen. Want Den Line trapten we mee af vanavond. Maar nu is het de beurt aan, ja, gewoon Aion. En daarachter zit hij, de nieuwe single van Alaska. Dus ik kan je nu alvast verklappen dat hij erachter zit. Maar goed, we beginnen natuurlijk met The Circle of Blame van Ayon, Die dat al eerder dit jaar heeft uitgebracht van haar EP. I didn't wake you. Sorry for the days I didn't talk. denken... Is dit Alaska? Ja, dit is Alaska. Maar dan wel een de meest atypische die ik ooit heb eh, gehoord. Maar ik moet je er wel bij zeggen... het is wel iets wat ze dus ook kunnen beheersen. Namelijk een beetje de psychedelische kant. Eh, boy and Girl. En hij komt ook op dat derde album eh, terecht. Wat rond september gaat verschijnen. En ze zullen dan ook nog een aantal optreders gaan doen. Eentje ervan is in de grote zaal van Paradiso. Dus dat sowieso. Circle of Blame, ook van dat uh, van Mare King Forward Records label... waar ook eh, Alaska dat materiaal op uitbrengt. Eh, het is overigens ooit begonnen als een soort spooklabel... Maar nu is het echt concreet. Het is, daar, daar, komen dus meer mensen vandaan. Lions Den, uh, Dandelion, Circle of Blame van uh, Aion is daar uiteraard ook vandaan gekomen. En dan hebben ze ook nog een aantal gewoon wat eh, Niet-Nederlandse ehm, mensen eh, die dat, eh, die dat doen. Nederlandse muzikanten. Ehm, de Young Folk hebben ze geloof ik ook nog eens een keer gedaan. En bijvoorbeeld Max Wiener. die is ook heeft ook een aantal eh, dingen uitgebracht eh, op datzelfde label. Dus dan weet je dat ook weer. Nog één eh, nummer, twee nummers. En één ervan is van deze vriend van Michel Ebbe. En dat is in Onfleur is dat tot stand gekomen. En daar wordt ook verwezen. Is leuk, want ik zit net met hem te chatten.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 You were serai en silence, je te rêverai au printemps. Pardonne mes mes péchés, l'éternité revient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire, tu es toujours avec moi. regarde moi dans ton cœur. L'automne est presque là. Pendant tout ce temps, tu restais avec moi. Désormais, tu vas m'oublier. S'il te plaît, veux-tu m'oublier? Het heeft iets bijzonders, dit nummer. A Song for Fall and Darkness van eh, Michel Ebbe. En dat heeft natuurlijk alles te maken met... Ja, alles waar ergens eh, iets mee <laughs> begon voor hem dan. Uh, in Honfleur in Frankrijk. En als ik het over Frankrijk heb, dan hebben we het natuurlijk ook over de Tour. Nog één nummer en ik sluit af met het nummer Why We're Here van Ruud Houweling. En straks veel plezier met Benno. En dat programma dat heet natuurlijk Peaceful Radio. Tot volgende week. Dag. taking pictures of the moon's eclipse in her white bathrobe in a dreamlike glow, and she doesn't notice me watching her hide implicitly underneath the shiny stars.